Het ging mis in onder meer Tiel, Schiedam, Gouda en Enschede. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nacht in hun regio zonder grote incidenten is verlopen. Bij de eerste hulp hebben zich tot nu toe 90 mensen gemeld met oogletsel door vuurwerk. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vanochtend leek het aantal slachtoffers lager uit te vallen dan vorig jaar. Maar in de loop van de dag kwamen er nog veel meldingen bij. 14 ogen zijn blind geworden. De toestand van de Israëlische oud-premier Ariel Sharon is sterk verslechterd, schrijft de Israëlische krant Haaretz. De 85-jarige Sharon ligt al bijna acht jaar in coma. Op 4 januari 2006 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank heeft kritiek op de nieuwe Europese Bankenunie. Volgens hem voorkomt hij niet dat de belastingbetaler opdraait voor een faillissement van een grote bank. Ook noemt hij de afspraken volstrekt onvoldoende voor een goede aanpak van een grote systeemcrisis. Vorige maand werden de EU-ministers van Financiën het eens over de bankenunie, die juist is bedoeld om te voorkomen dat de kosten van het faillissement op de samenleving worden afgewenteld. Het idee is dat de aandeelhouders en grote spaarders voor een faillissement opdraaien. In Helmond zijn bij een brand in een stal honderden varkens omgekomen. In totaal telde de boerderij 4000 varkens. Een deel van de dieren die de brand hebben overleefd is ondergebracht op andere boerderijen. Het vuur ontstond in de buurt van de voedersilo. Het weer op veel plaatsen regen. Aan zee gaat het hard waaien. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Morgen overdag af en toe zon, maar ook buien. De komende dagen blijft het wisselvallig. En met 8 tot 11 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.